uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Tegen vrijwel alle 34 Friesen die terechtstaan voor het blokkeren van de A7 vorig jaar... zijn taakstraffen geëist. Tegen de vrouw die oproept tot de actie is behalve een werkstraf ook drie maanden voorwaardelijk geëist. De 34 blokkeerden de snelweg om te voorkomen dat actievoerders tegen Zwarte Piet zouden demonstreren bij de landelijke Sinterklaasintocht in Dokkum. Volgens het OM zijn de feiten te ernstig om alleen een geldboete te eisen. Verzekeraars verhogen bij sommige huiseigenaren de premie van de woningverzekering onterecht met tientallen procenten, zegt de Consumentenbond. De premie stijgt op basis van openbare informatie over het huis, zoals bouwjaar en type huis. Maar die informatie deugt soms niet. Zo valt de premie hoger uit als een rijtjeshuis wordt beschouwd als een hoekwoning. Daarover klagen bij de verzekeraar heeft volgens de Consumentenbond vaak geen zin. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat risico's continu worden ingeschat en dat premies dus kunnen stijgen of dalen. Minister Hoekstra van Financiën twijfelt of hij over een paar weken naar Saoedi-Arabië zal gaan voor een conferentie. Zijn twijfel houdt verband met eh, de affaire Khashoggi. Deze Saoedische activist verdween toen hij op bezoek was bij het Saoedische consulaat in Istanbul. Hij schreef kritische stukken over het bewind in Saoedi-Arabië. De Turkse politie denkt dat Khashoggi is vermoord door een Saoedisch doodseskader. Minister Hoekstra zegt dat hij de ontwikkelingen over Khashoggi op de voet volgt. De gemeente Rotterdam heeft geen behoefte aan het organiseren van de Formule 1. Een lokale ondernemer wilde het racecircus graag naar de stad halen... maar volgens het stadsbestuur past het niet bij de ambities van Rotterdam als duurzame stad. En bovendien zijn er volgens het bestuur met Zandvoort en Assen... al twee circuits die de Formule 1 kunnen ontvangen. Het weer. Veel zon, maar ook wat wolken. Het is ongeveer 22 graden en dat is een historisch record voor deze dag. Morgen is een stralende dag met uitzonderlijk hoge temperaturen voor half oktober. Het wordt 24 tot 26 graden. En ook dat zou een nieuw record zijn. Vanaf zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad staat tussen Almere Haven en Almere Buiten-Oost alweer 7 kilometer en is de vertraging 10 minuten.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 You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so. op 106.9 FM not very much in love, perfect match like fingers in a glove. Wanting to be together forever. Well, they went out quickly to Thailand on time show. They should have not, but whoa. They started slowly falling.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 You said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson and I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie i leaving. Cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. visions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world.